spoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Congo is een man aangehouden die betrokken zou zijn geweest... bij de genocide in Rwanda in 1994. Voor de Hutu was een beloning uitgeloofd van 5 miljoen dollar. Het Rwanda-tribunaal van de VN verdenkt de oud-burgemeester... onder meer van het ophitsen van de bevolking... en het aanzetten tot genocide... Hij zou wapens hebben uitgedeeld om Tutsis te vermoorden en opdracht hebben gegeven om Tutsi vrouwen te verkrachten. Bij het oorlogsdrama in Rwanda werden ruim 800.000 mensen vermoord. Een Amsterdammer van 19 heeft acht jaar cel gekregen voor zijn aandeel in de Tjeukenmeermoord. Hij heeft meegeholpen een man van 35 uit Amsterdam te vermoorden, oordeelt de rechtbank. In juni 2013 werd een verbrand en vastgebonden lichaam gevonden op een parkeerplaats bij het Tjeukenmeer. De man bleek in een sigarenwinkel in Amsterdam door meerdere mensen te zijn omgebracht. Twee andere verdachten kregen straffen tot twee jaar cel. Het noorden van Engeland is opnieuw getroffen door hevige regenval en overstromingen. Vier dagen geleden waren er op diverse plaatsen overstromingen na de storm Desmond. En nu is door zware regen een aantal rivieren overstroomd en staan er weer straten en gebouwen onder water in dorpen in de graafschappen Cumbria en Lancashire. Inmiddels zijn de oevers versterkt en verlegd en daalt het waterpeil weer. Het Binnenhof blijft bij de grootschalige verbouwing wel bereikbaar voor Prinsjesdag. Dat heeft VVD-minister Blok gezegd. Hij ziet niets in een voorstel van zijn partij om het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal te verplaatsen naar een andere plek. Hij vindt dat Prinsjesdag op het Binnenhof hoort vanwege de emotionele en symbolische waarde. Vanaf 2020 gaat het hele Binnenhofcomplex voor ruim 5,5 jaren op slot. Als Prinsjesdag er gehouden wordt duurt het een half jaar langer. Het weer, later vanavond en vannacht overal regen. Minima in Limburg tegen de 3 graden, Els rond de 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met vooral smiddags en s avonds buien en een stevige westenwind. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het gaat nu snel de goede kant op met de files in de Randstad. Deze files springen er nog uit. De A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos nog langzaam rijden tussen Culemborg en knooppunt Del. Op de A12 Utrecht en Haag na een ongeluk nog langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Lunette en de Meer. Maar ook dat begint op te lossen. Evenals de dagelijkse file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Nu nog 4 kilometer tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord. A27 Utrecht-Breda. Daar is het nog druk tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 10 kilometer.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 Maar ook omdat ik hem heel leuk vind. dat is het laatste liedje wat we gaan draaien voor... Uh, voor kwart over zeven. Want dan gaan we de evenement in Zandvoort voor de jeugd doen. Maar eh, het verzoekplaatje is Two Brothers on the Third Floor, Never Alone. ik vind het alleen een lekker liedje omdat ik naar New Kids heb gekeken. Wat eigenlijk helemaal niet mag, maar toch, ik doe het wel. black and white, dancing together. al tien voor half, uh, tien voor half acht. Door de Never Alone. Two Brothers on the Third Floor. evenement in Zandvoort voor de jeugd. Dan beginnen we op 12 december, wellicht weet je het al. Op 12 december is de opening van de ijsbaan in Zandvoort op het Raadhuisplein begrenst met het Kerkplein. De opening zaterdag begint rond een uur of 12 en dan de ijsbaan, is dan de ijsbaan officieel geopend tot en met 3 januari. Kijk voor meer informatie op www.ijsbaanzandvoort.nl Op 19 december is er weer een sprookjeswandeling om 4 uur. En dat voor maar 4 euro heb je al een boekje waarin je de handtekening voor je sprookjes, eh, sorry, van de sprookjesfiguren moet ophalen. Deze boekjes zijn onder andere bij de Bruna te koop. En in dat boekje staan ook nog veel, heel veel leuke eh, verrassingen. Eh, kijk voor meer informatie op sprookjeswandeling.nl Wij gaan weer verder met de muziek. Give it to me, I'm like she loves some. Bring it, bring it back like she loves some. Uh, in the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Uh huh, you see me in the spotlight. So what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Bring it back like she loves some. Bring it, bring it back like she loves some. Uh, in the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. But you acting shy we are, who we are. Wish me luck and give me hope. Give me sunlight my day. Turn it into gold. Carry on, carry on. We'll take these broken make them as good as new. it together into something we could never lose. We're rivers in the night. I go left and you go right. We'll find out the other side. we are, who we are. In the summer. try. check. het is dus half acht. Dat betekent dat tijd is nu voor de top 5 films... in plaats van de top 5 games, nu de top 5 films. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat Pixels. Wat een rare naam. Maar maakt niet uit. Pixels voor 9 jaar en ouder. Op nummer 4 staat Spectre... Spectre... Spectre... Oh, yo. Spectre van James Bond voor 12 jaar en ouder. De top 3. Op nummer 3 staat Spy, voor 16 jaar en ouder. Op 2 Ant-Man, 12 jaar en ouder. En dat op 1... Wat had er op 1 staan?